Levi van Eck met het NOS-journaal. Een op de vijf huizenbezitters kan de verduurzaming van zijn huis niet betalen. Deze groep heeft niet genoeg spaargeld en ook extra lenen zit er niet in. Dat schrijft Trouw op basis van een analyse van de Nederlandse Bank. Het gaat vooral om huiseigenaren die het hardst worden geraakt door de hoge energieprijzen... mensen met een relatief laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis. Volgens DNB schieten de bestaande subsidieregelingen tekort. De Franse president Macron heeft in Moskou vijf uur lang gepraat met president Poetin... over de spanningen aan de Russisch-Oekraïnse grens. Na afloop zei Poetin dat een aantal van Macrons ideeën de basis kunnen zijn voor verdere stappen. Wat voor voorstellen de Franse president heeft gedaan is niet bekend. Vandaag bespreekt hij ze met de Oekraïense president Zelensky. In de VS spraken president Biden en de Duitse bondskanselier Scholz met elkaar over Oekraïne... Zij zeggen dat de Verenigde Staten en Duitsland eensgezind tegenover de Russische agressie in Europa staan. Bij Ajax heerst een haantjescultuur en vrouwen kunnen grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar maken. Dat schrijft NRC op basis van gesprekken met elf vrouwelijke medewerkers en oud-medewerkers van de club. Aanleiding voor die gesprekken waren meldingen van seksueel overschrijdend gedrag... door voormalig directeur voetbalzaken Mark Overmars die daarom zijn functie bij de voetbalclub neerlegde. Het wangedrag van Overmars was al op meerdere afdelingen van Ajax bekend, schrijft NRC. Premier Trudeau van Canada roept de protesterende truckers op om te stoppen met hun protest. Volgens hem blokkeren ze de economie, de democratie en het dagelijks leven van veel mensen. Al dagenlang demonstreren de chauffeurs in de hoofdstad Ottawa tegen het coronabeleid... en de verplichte vaccinatie van truckers die naar de Verenigde Staten rijden. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt er wat motregen. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden.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 it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens press meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik dat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit. die meisjes in mijn broek en ze wordt heter Op zijn hondjes in de hoek, shit ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled Maar vanavond, je leggen zit strak en trek je poenie lippen samen moralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuken laat je staan, kan hij zwaai Vies ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn ah, ah. Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Met die meisjes voelen dit.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 Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Eén ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd, de hoogste tijd welkom mevrouw, welkom welkom meneer, de oh, ik heet je bij de eerste rond. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds haar been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen, even zonder de zorgen Of op zijn minst op waren voor morgen En breng een toast op de eerste rond Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen Het is tijd, de hoogste tijd weer eindelijk stroomt.